Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over een resolutie die de bestraffing van de inzet van chemische wapens in Syrië dichterbij moet brengen. Het is de bedoeling dat er een onderzoekscommissie komt die de verantwoordelijke voor aanvallen met chemische wapens moet aanwijzen. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, heeft in Syrië herhaaldelijk vastgesteld dat er gifgas werd gebruikt. De brugste aanval was in Damascus 2013 toen er honderden burgers omkwamen. Daarna werd onder internationaal toezicht het chemische wapenarsenaal vernietigd. Toch zijn er berichten dat de regering van president Assad chemische wapens heeft achtergehouden. In België zijn zo'n 150 boerderijen van de buitenwereld afgesloten wegens rundertuberculose. De boerderijen hebben contact gehad met een melkveebedrijf in de Belgische provincie Limburg, waar de ziekte is vastgesteld. Alle dieren van de besmette boerderijen worden vandaag geruimd. De koeien van de afgesloten boerderijen moeten binnen een maand op TBC worden getest. De man die gisteravond van een ponton in Alfa aan de Rijn werd gehaald... moet een boete van 300 euro betalen. De 61-jarige man uit Leiden mocht daar niet komen... na het kraanongeluk van afgelopen maandag. Gisteren waarschuwde burgemeester Spies ramptoeristen. Ze wees op het lik-op-stuk beleid van politie en justitie. Het televisieverslag van de Dag van Nationaal Rouw op 23 juli vorig jaar van de NOS is genomineerd voor een Emmy Award. Op die dag kwamen de eerste stoffelijke overschotten van slachtoffers van de MH17-ramp in Nederland aan. De winnaar van de Emmy wordt op 28 september bekendgemaakt. In de categorie Nieuws zijn er vier genomineerden. Ajax komt in de play-offs voor de Europa League uit tegen het Tsjechische Jablonec. AZ speelt tegen FC Astra uit Roemenië. Ajax en AZ beginnen op 20 augustus met een uitwedstrijd. Een week later volgt de return in de Europa League playoffs. Het weer, vanmiddag geregeld zon en het blijft droog bij 22 graden aan zee tot 28 in het zuiden van het land.